Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Noordmolukken zijn getroffen door een zware aardbeving. Die had een kracht van 7,3 en leidde tot veel paniek in steden en dorpen op de Noordmolukken in Indonesië. Meldingen over slachtoffers of schade zijn er nog niet. Op televisiebeelden is te zien dat mensen in paniek een winkelcentrum uitrennen. Mensen die in de buurt van de zee wonen vluchten naar hoger gelegen grond. Volgens het Indonesische Agentschap voor Rampenbeheer is er geen risico op een tsunami. De ouders van de omgebrachte kinderen Romy, Savannah en Nick... zijn een petitie gestart voor hogere straffen in het jeugdstrafrecht. Hun kinderen werden door minderjarigen gedood. De daders kregen alle drie de maximale straf. één of twee jaar jeugddetentie plus jeugd-TBS. De ouders vinden dat te weinig. Ze willen daarom dat de politiek hogere straffen mogelijk maakt. De petitie staat sinds gisteren online... en is al bijna 20.000 keer ondertekend. Duikers zijn er niet in geslaagd om in de Noordzee het wrak op te sporen van onderzeeër O-13. Dat is de enige Nederlandse onderzeeër uit de Tweede Wereldoorlog die nog wordt vermist. Het schip werd met 34 opvarenden in juni 1940 waarschijnlijk door een Poolse onderzeeër tot zinken gebracht. Duitsers, de duikers vonden wel andere scheepswrakken en ook een onbekende slakkensoort. Het lijkt nog geen uitgemaakte zaak dat de Duitse Ursula von der Leyen... de opvolger wordt van Europees Commissievoorzitter Juncker. Dinsdag is de stemming in het Europees Parlement... en von der Leyen komt naar schatting nog 30 tot 40 stemmen tekort voor een meerderheid. Als ze het niet haalt, moeten de Europese leiders op zoek naar een nieuwe kandidaat. Het weer nog, bewolking, soms wat zon, maar ook kans op wat regen. Het wordt ongeveer 19 graden. Morgen en dinsdag verandert er weinig en daarna wordt het warmer... met meer zon, maar ook kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.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 Que gana me dam, dam, dan de guayarte, mami. Ese ram, pam, pam, yeah. Esa criminal como lo Yes, she Jacqueline Ari. Everywhere me go, me never left for a all. You said that I missed me at the Ram Dance Man. Ram it in a dance hall in a, a nation. You never know, say that I missed me at the Boom Shop. I take my never lay down flat in a one cardboard box. You said that I'm a Yankee, I go reaching out the top. So it get on her knees. There's more to her. Free as to be till the queen will disagree. There's more to her. On Sunday she will loudly pray, please don't care. you the don't even have to try. No other lips can make me cry.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 Hey. I'm more like I'm David Goliath running. Hey. Niggas be cloning, I find it funny. Clone. <laughs> we finna know, straight out the dungeon. Finna know. I go in the mouth, she costing me nothing. <laughs> 300 the watch is out of your budget.